Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De namen van mensen die hebben gesolliciteerd op de functie van nationale ombudsman zijn uitgelekt. Een anonieme bron heeft de NOS een lijstje gegeven. Twee namen die erop staan zijn inmiddels bevestigd. Dat zijn Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis en Adriana van Dooyeweert van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Rond de vacature van nationale ombudsman is veel gedoe. De Tweede Kamer had ANWB-topman Guido van Woerkom al benoemd, maar die liet gisteren weten dat hij zich terugtrekt omdat er te veel commotie is ontstaan rond zijn persoon. Het Openbaar Ministerie heeft bij het gerechtshof levenslang geëist tegen Ron P. voor de moord op Anneke van der Stap. De studenten werd in 2005 doodgevonden in Rijswijk. Het OM eiste bij de rechtbank ook al levenslang. Toen werd P. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ron P. is al veroordeeld voor de Puttense moordzaak van 1994. Hij kreeg 15,5 jaar cel voor verkrachting en moord op Christel Ambrosius. De politie in Rotterdam heeft een jongen van 15 aangehouden vanwege een mishandeling. De jongen schopte op maandag op klaarlichte dag bij Rotterdam-Alexander een nietsvermoedend meisje van achteren hard onderuit. Toen ze zich verweerde kreeg ze opnieuw een aantal trappen en werd ze op de grond gegooid. De jongen ging daarbij op haar rug staan. De Rotterdamse politie zegt de zaak hoog op te nemen. En dan de opstelling van het Nederlands elftal van vanavond. Die is net bekendgemaakt. Bondscoach Louis van Gaal houdt voor de WK-wedstrijd tegen Australië vast aan dezelfde spelers die vrijdag met 5-1 van Spanje wonnen. Dat betekent dat Ron Vlaar weer in de basis staat en niet Charmaine Lens, die gisteren op de laatste training wel een hesje kreeg. Het weer dan. In Limburg wisselen zon en wolken elkaar af. In de rest van het land is het overwegend bewolkt met af en toe wat motregen. Het is vanavond 16 tot 19 graden. Morgen en vrijdag is het wat frisser. Dan is het opnieuw bewolkt, soms motregen, en bui en af en toe ook zon. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat in totaal 180 kilometer file. Er zijn ook nogal wat ongelukken gebeurd. Ik noem de files vanaf 5 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Knopend Muidenberg 10 kilometer. Er ligt daar rommel op de weg. Bij Knopend Muidenberg is één rijstrook dicht. Het loopt daar ook vast op de A9 naar Diemen. Voor knooppunt Diemen 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor knooppunt Deil 5. A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend en de afrit Hoorn 5. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reewijk en het Gouwe Aquaduct 7 door een ongeluk.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 ufficiale Senti come va, come va Senti, senti, senti come va Senti questo ritmo che va Segui questo ritmo che sale Senti come va, senti come va Libera, libera piace così. Να zfmzandvoort.nl looking for the truth, I'd have to say I won't believe.